Dat staat in een brief die ze krijgen van burgemeester Abu Talib. Het gaat volgens hem om mensen die betrokken waren bij georganiseerde rellen... waarbij de ME moest ingrijpen. Hoeveel mensen de brief krijgen is niet duidelijk. Abu Talib stelt ook meerdere vuurwerkvrije zones in. Onder meer een groot gebied in Rotterdam-Zuid... waar de ME afgelopen jaarwisseling de orde moest herstellen. Abu Taleb vindt net als de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er een verbod moet komen op vuurpijlen en knalvuurwerk. Maar dat moet dan volgens hem in heel Nederland gelden. In rijstwafels en rijstbloem voor baby's zit soms te veel arsenicum, een kankerverwekkende stof. Consumentenorganisatie Foodwatch heeft 24 rijstproducten uit Nederlandse winkels laten testen en zes daarvan zitten boven de norm, schrijft Trouw. Foodwatch wil dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ingrijpt, maar die doet dat niet omdat de overschrijding binnen de onnauwkeurigheidsmarge van 20% valt. Foodwatch vindt die marge te ruim. Het giftige arsenicum zit in gesteente en komt via het grondwater terecht in rijst en dus ook in rijstwafels en rijstbloem. De familie van Ajax-voetballer Abdelhak Nouri richt een stichting op... die moet bevorderen dat mensen met en zonder handicap meer met elkaar sporten. Dat schrijft de Volkskrant. Nouri zakte afgelopen zomer tijdens een oefenwedstrijd in elkaar na een hartstilstand. Hij ligt nu met hersenletsel in het ziekenhuis. Het idee voor de stichting komt voort uit de laatste keer dat Nouri met zijn broer voetbalde in Amsterdam. Hij had toen twee jongens met een beperking uitgenodigd om mee te spelen. Nouri ging ook vaak op bezoek bij zijn gehandicapte oom. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen dichte mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag kan de mist in het midden en oosten hardnekkig zijn. Elders kan de zon even doorbreken. Het wordt dan 0 tot 5 graden.